Goedemiddag, ik ben Marco Geitenbeek en dit is het nieuws van NOS op 3. Honderden zorgmedewerkers met long-covid zijn ontslagen. Dat zegt vakbond FNV. Het gaat om personeel dat aan het begin van de coronacrisis besmet raakte, vaak op de werkvloer, en nu al twee jaar thuis zit. Ook ambulancemedewerker Roy. Na inspanningen heb ik eigenlijk gelijk nou, daar heb ik gewoon gelijk last van. Dus dan krijg ik griepachtige klachten, koorts. Ik heb last van hartkloppingen, snelle hartslag als ik ga staan. Het, is een heel, het is een heel breed scala aan klachten, zeg maar. In juni komt er subsidie vrij, zodat zorgwerkgevers ziek personeel langer in dienst kunnen houden. Maar volgens de FNV is dat voor veel mensen te laat. Ze noemen het een trap na voor mensen die in de frontlinie hebben gestaan. Ze hopen dat het kabinet sneller actie onderneemt. Een cruiseschip van de Britse miljardair Richard Branson trekt al dagenlang veel publiek naar de haven van IJmuiden. Het schip is ongeveer zo groot als een flat. Heel groot, maar ik zou er voor geen goud te willen varen. Bijna 3000 mensen kunnen erop meevaren. Het gebeurt nu nog niet. Het schip wordt voorlopig gebruikt voor de tv-opnames van het Amerikaanse programma The Bachelorette. Honderden studenten aan de Hanse Hogeschool krijgen hun collegegeld terug. Ze betaalden te veel voor bijvoorbeeld vertalingen, begeleiding of extra administratie... terwijl ze er helemaal geen gebruik van maakten. Studenten die International Physiotherapy Program doen... betaalden 1000 euro per jaar meer dan het collegegeld dat mag, volgens de wet. En niet langs de visboer en traiteur, maar de boodschappen halen bij een goedkope super. We doen het steeds vaker, nu alles maar duurder en duurder wordt, vertelt deze marktonderzoeker. Speciaalzaken die hebben het eh, eh, nu eh, moeilijk, behalve de bakker, die doet het relatief goed. Een willekeurig karretje vol met melk, brood, tandpasta en fruit kostte vorig jaar zomer precies 100 euro. Uit onderzoek blijkt dat je nu 111,30 euro kwijt bent. En dus gaan we liever naar een goedkope super en gooien we andere dingen in onze mand. We zien ook dat er meer huismerken worden gekocht. Dat aandeel uh, huismerk stijgt met zo'n 6%. Eh, en er wordt dus minder aanmerken eh, gekocht. Het weer nog. De zon schijnt regelmatig, zeker in het noorden. Vanmiddag trekken nog wat stapelwolken over en het is 17 graden. Het weekend is ook zonnig, maar er staat ook veel wind. En het wordt nog ietsje warmer. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is even de hart van de ANWB. Op de N208 Sassenheim richting Haarlem staat weer een file tussen Lisse en de N207 van 2 kilometer. En tot zover de verkeersinformatie.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 I'll kiss the sky. I've been staring up at the grayest skies Trying to find myself some luck, but it's running dry It's like the weather makes it worse than my cloudy mind I could really use a dose of some paradise Sometimes you gotta run from a broken heart Before I turn into a myself, better get in line.